Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bedrijven zijn laks met bijhouden of straling. Dat concludeert het ministerie van Sociale Zaken na onderzoek. Bedrijven zijn verplicht om dat per werknemer bij te houden, maar het gebeurt nauwelijks. Uitzonderingen zijn de zorgsector, voornamelijk de academische ziekenhuizen en de chemie sector. Vakbond FNV is verontwaardigd. Volgens de bond overlijden jaarlijks zo'n 3000 mensen aan een vorm van kanker die zij op het werk hebben opgelopen. Het doel van de registratieverplichting is om ziektes bij werknemers te voorkomen. De politie is op zoek naar honderden IT'ers. Die zijn nodig om cybercriminaliteit aan te pakken en om de systemen waar de politie mee werkt te verbeteren. Ook moeten ze helpen bij het analyseren van in beslag genomen apparatuur zoals laptops en telefoons. Vorig jaar bleek dat politie en justitie steeds meer prioriteit leggen bij het opsporen en vervolgen van internetcriminelen, maar dat dit nog niet voldoende was. Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken vindt doorpraten met Turkije niet meer zinvol. En daarom trekt Nederland zijn ambassadeur in Turkije nu officieel terug. Volgens Zijlstra is Nederland al een paar maanden bezig om de betrekkingen te normaliseren. Er zijn er allerlei voorstellen gedaan, maar hebben de gesprekken tot niets geleid. Turkije en Nederland hebben sinds vorig jaar een diplomatiek conflict... omdat Nederland twee Turkse ministers verbood om hier campagne te voeren... voor een referendum in Turkije. In Kenia is een bekende ivooractivist vermoord. Esmond Bradley Martin is met een steekwond in zijn nek gevonden in zijn huis in Nairobi. Bradley Martin was een expert op het gebied van de illegale handel in ivoor. Hij deed zich geregeld voor als koper om ivoorprijzen wereldwijd in kaart te brengen. Zijn werk droeg bij aan een Chinees invoerverbod op ivoor.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 closer. I've tried to understand that certain feeling carved by another's hand. Oh, but it's too late to hesitate. We can't keep on living like this. Please.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 mind. So mama, don't stress your mind. Don't stress your mind.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 你。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 Fresh out East Atlanta with no mountains. Damn, fresh out East Atlanta. Up, up, on board like a traffic jam. Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah.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 set you free. We don't have to run.